12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Defensie neemt disciplinaire stappen tegen Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde wordt overgeplaatst aan een functie... waar hij zich uitsluitend gaat bezighouden met veteranenzaken. Kroon wordt gestraft voor een geweldsincident vorig jaar... tijdens het carnaval in Den Bosch. Hij was al veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur... en de betalen van een schadevergoeding. De Europese automarkt is nog verder ingestort, meldt de Europese brancheorganisatie. In maart daalde de verkoop met 55 vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In april was de daling 76 In Spanje en Italië zijn praktisch geen nieuwe auto's verkocht... maar ook in Frankrijk en Duitsland kreeg de sector een grote klap. Medewerkers in de verpleeg- en thuiszorg klagen nog steeds over grote tekorten aan beschermingsmiddelen. Twee weken geleden bleek uit een peiling onder zorgpersoneel dat ruim de helft te weinig beschermende spullen had... zoals mondkapjes en handschoenen. En volgens de vakbond FNV is er nog steeds niets veranderd. De Franse president Macron is zijn meerderheid kwijt in het parlement. Een aantal leden van zijn partij vindt dat hij te weinig doet voor het klimaat en tegen inkomensverschillen. Het gaat om bijna twintig parlementsleden die voor een groot deel afkomstig zijn uit de linkervleugel van République en Marche. Macron kan nog wel rekenen op de steun van een aantal kleine partijen. Het parlement van Suriname blokkeert de vervolging van minister Hoefraad van Financiën. De coalitiepartijen NDP en BEP stemden tegen. Het OM in Suriname moet het parlement toestemming geven om een politiek bestuurder te vervolgen. Het OM verdenkt Hoefraad van elf strafbare feiten, waaronder het ongeoorloofd verkopen van gebouwen van de overheid. De coalitie zegt dat de minister onschuldig is en vindt dat het OM hen vervolgt om politieke redenen. Het weer vooral in het zuiden zonnig, in het midden en vooral noorden meer wolkenvelden. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind.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 Can you wear it on your sleeve? leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, there'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, time guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No. I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it.